Lisa. <laughs> Beats by Esco. Beats Beats by by Esco. Lori. Oh no. Ik heb echt niks anders nodig. Geen cadeautje komt in de buurt van dit. Dit kan je echt niet. Vallen voor jou als een bloed, Baby, ik smelt voor jou, yeah. Smeltend als een sneeuwpop. dit jaar. Voor jou dit jaar. En ik wil niemand, niemand die na. Maybe eerst was ik gekwetst en dan alleen. Maar toen kwam jij en sloeg je vleugels om me heen. Je, je bent alleen thuis en je bent eenzaam. Vandaag kom ik niet laat, oké, okay, misschien een beetje. Nee, sippen van me en niet, maar je kan niet tegen En meisje, ben je ready voor die a ah, a ah, a ah, ah En als je me verlaat, dan kom ik niet over je En ik doe mijn best om al je wensen te gaan vervullen Dus kom, laat